7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een oud ROC-gebouw in Rotterdam komt een groot opleidingsinstituut voor salafistische moslims, meldt NRC. Het pand is voor 1,7 miljoen euro gekocht door een Duitse stichting, vermoedelijk met geld uit het Midden-Oosten. Het contract zou zijn getekend door iemand van de omstreden al furqaan moskee in Eindhoven. De ingewikkelde constructie druist in tegen het beleid van minister Ascher, die juist transparantie wil. In Amerika is voor het eerst iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een zelfrijdende auto. De wagen van Tesla reed in Florida op de automatische piloot en botste op een vrachtwagen. De bestuurder overleefde dat niet. Mogelijk werkten de sensoren van de zelfrijdende auto niet goed door de laagstaande zon. Veel mensen komen na hun pensionering krap te zitten, waarschuwt het Nibud. Vergeleken met de huidige gepensioneerden bouwen ze minder pensioen op, terwijl de zorgkosten en woonlasten toenemen. Veel dertigers, veertigers en vijftigers verdiepen zich daar te weinig in, zegt het Nibud. Van hen heeft straks een kwart te weinig pensioen. Volgens het Nibud kunnen de woonlasten een probleem worden voor huurders... en voor huizenbezitters die hun hypotheek niet aflossen. Toeristen die na de aanslag in Istanbul niet meer naar Turkije durven... krijgen geen geld terug. In de Telegraaf zeggen reisorganisaties dat Turkije een veilig vakantieland is. Voor de badplaatsen geldt geen negatief reisadvies. Sommige directe reizen naar Istanbul kunnen wel worden geannuleerd. Bij KLM kan bijvoorbeeld tot 12 juli kosteloos worden omgeboekt. Portugal heeft zich op het EK voetbal geplaatst voor de halve finales. De Portugezen wonnen in Marseille na strafschoppen van Polen. Na de reguliere speeltijd was het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Portugal won doordat doelman Rui Patricio de penalty van de Pool Blachikowski stopte. Het weer, veel bewolking, met vanuit het westen lichte regen of buien. Het wordt 19 tot 21 graden.